ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederlandse bedrijven moeten zich beter voorbereiden op aanvallen uit Rusland en China. Dat zeggen inlichtingenexperts tegen de NOS. Mijn collega Bouke legt uit dat heel veel verschillende bedrijven doelwit kunnen zijn. En dan kunnen we bijvoorbeeld denken aan de drinkwatervoorziening... maar ook het transport over de weg of eh, de vliegtuigen op de luchthavens... Maar ook dingen zoals communicatiediensten van de, eh, van de politie of de andere hulpdiensten. Energievoorziening, het betalingsverkeer, noem het maar op. Echt eh, nou ja, processen die essentieel zijn om ons land eh, te laten functioneren. Cyberaanvallen gebeuren elke dag, maar vaak horen we er niks over omdat ze mislukken. Maar als het een keer lukt, kunnen de gevolgen enorm zijn. Vandaag hebben NAVO-landen een overleg met elkaar over cyberdreigingen. De Caribische eilanden zetten zich schrap voor orkaan Melissa. Die kan komende nacht uitgroeien tot de zwaarste categorie. In Jamaica worden woonwijken geëvacueerd en zijn de vliegvelden dichtgegaan. In Haiti en de Dominicaanse Republiek zijn al vier doden gevallen door de orkaan. In Limburg en Zeeland kan je binnenkort weer een tussentijdse toets doen bij het CBR. Zo'n toets is een proefexamen die je kan doen als je rijbewijs probeert te halen. Vanwege lange wachtlijsten voor rijexamens werd die tussentijdse toets geschrapt. En nu komt die in twee provincies dus weer terug omdat de wachttijden korter zijn geworden. De bedoeling is dat je uiteindelijk in heel Nederland weer een tussentijdse toets kan doen. Gisteravond was waarschijnlijk het leukste debat van deze verkiezingen op tv. Namelijk het jeugdjournaaldebat. Kinderen mochten vragen stellen aan lijsttrekkers. En dat waren soms vragen die je op weinig andere plekken hoort. Wat zal u doen als u komt tijdreizen? Welk dier past het beste bij uw partij en waarom? Hoe gaat u om met uw bekendheid? Nou, soms gingen ze ook over hele serieuze thema's. Zoals deze vraag aan CDA-leider Bontebal. Heeft Nederland genoeg gedaan om de mensen in Gaza te helpen? Ehm, dit is een moeilijke vraag. En ik denk dat heel veel eh, van de Tweede Kamerleden dit moeilijk vinden. Maar ik denk dat Nederland te weinig heeft gedaan. Ja, verder speelden de lijsttrekkers een quiz over bijvoorbeeld de Labubu. En hadden ze een kringgesprek. De hele uitzending van het Jeugdjournaal Debat is terug te kijken op NPO Start. Het weer, het wordt een onstuimig dagje. Er trekken buien over het land, soms met hagel en onweer. Aan de kust zijn er zware windstoten mogelijk. Het wordt een graad of 12. Vanmiddag en vanavond wordt het droger en rustiger. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Hoogmade en Nieuw-Vennep 5 kilometer file. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en Knoopend Zaandam 3 kilometer file. De vertraging is een kwartier. A9 Alkmaar richting Amstelveen 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen aangesloten Knoopend Rottepolderplein.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 Dat zeggen inlichtingen-experts tegen de NOS. Zulke landen hebben het gemunt op de Nederlandse vitale infrastructuur. GroenLinks PvdA gaat aangifte doen vanwege nepbeelden van Frans Timmermans. Die zijn volgens de Volkskrant met AI gemaakt door twee Kamerleden van de PVV. Op een van de plaatjes is Timmermans te zien die in handboeien wordt afgevoerd door twee agenten. In een referendum in München heeft twee derde gestemd voor het houden van de Olympische Spelen. In 1972 waren de Spelen ook in die stad. Die werden toen overschaduwd door de gijzeling van Israëlische atleten door Palestijnse terroristen. Het weer buien, soms met hagel en onweer. staat veel wind, het wordt een graad of 12. Dit is ZFM. What time is it where you are?